Door de spanningen binnen het CDA hebben de onderhandelingen over een nieuw kabinet twee dagen stilgelegen. De VVD is blij dat het overleg wordt voortgezet, maar vindt dat er eerst nog een heleboel vragen beantwoord moeten worden. PVV-leider Wilders liet vannacht al weten dat hij nog veel vragen heeft. Medisch Spectrum Twente heeft patiënten van de niet functionerende neuroloog Jansen jarenlang aan hun lot overgelaten, concludeert een onderzoekscommissie. Jansen werd eind 2003 ontslagen omdat hij geregeld de verkeerde diagnoses gaf en verkeerde behandelingen voorschreef. Volgens de commissie zijn Jansens patiënten na zijn ontslag vijf jaar lang in de steek gelaten. Er is niet gezocht naar mogelijk gedupeerde patiënten en de welbekende slachtoffers werden niet begeleid. Er is hoop voor de 2000 werknemers van farmaciebedrijf MSD Organon in Os. De voorgenomen sluiting wordt uitgesteld tot 31 december. Tot die tijd wordt bekeken of er alternatieven zijn om de werkgelegenheid en de kennis in de regio te behouden. Is er eind dit jaar geen alternatief gevonden, dan lijkt sluiting onvermijdelijk. Het gaat niet goed met de verkoop van spelcomputers, games en muziekcd's. Daar werd het eerste halfjaar 30 miljoen euro minder van verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Films op DVD en Blu-ray worden wel beter verkocht. En de stijging van de verkoop van muziek via internet is met 25% zelfs spectaculair. Volgens het CBS staat de economie er beter voor dan een half jaar geleden. Het CBS spreekt nu van herstelfase in plaats van laagconjunctuur. Er zijn weer meer banen en het vertrouwen van zowel consumenten als producenten zit in de lift. Ook de Rabobank constateert dat de Nederlandse economie uit het dal kruipt, maar de bank waarschuwt wel dat het herstel nog niet bestendig is.